is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Syria is het brein achter de aanslag met kerstmis, ontsnapt aan de politie. De man was opgepakt in de hoofdstad Abuja. Een lokale politiechef had opdracht gegeven de verdachte naar een ander politiebureau te brengen. Onderweg werd de auto aangevallen door gewapende mannen, waardoor de verdachte kon wegkomen. De man zou verantwoordelijk zijn voor de aanslag met kerstmis op een kerk net buiten Abuja. Daarbij kwamen 38 kerkbezoekers om het leven. De Nigeriaanse politie is een onderzoek begonnen naar de politiechef die opdracht gaf om de arrestant naar een ander bureau te brengen. Nigeria wordt geteisterd door aanslagen van de terreurbeweging Boko Haram. Die wil strenge islamitische wetgeving in het hele land en is verantwoordelijk voor een reeks aanslagen op christenen. Minister Schippers mag doorgaan met haar experiment met vrije prijzen voor tandartsen. De Tweede Kamer is kritisch over het project, maar een meerderheid blijft het steunen. Sinds twee weken mogen tandartsen hun eigen prijzen bepalen. Maar verzekeraars vergoeden niet automatisch elke rekening. Soms moeten mensen extra betalen. In Las Vegas is funkmuzikus en componist Jimmy Castro overleden. Hij was saxofonist en percussionist en zijn band speelde allerlei stijlen zoals doo-wop, R&B, soul en funk. De band, de Jimmy Castor Bunch, is zonder meer bekend van het nummer It's Just Begun uit 1972. Samples uit zijn werk zijn meer dan 3000 keer gebruikt door andere artiesten. En stukjes uit It's Just Begun zijn onder meer opgenomen in de muziek van hip-hop artiesten als de Two Life Crew, Kanye West, Ice Cube en Mos Def. De muziek van Castor werd ook gespeeld door de Spice Girls, Christina Aguilera en Madonna. Jimmy Castor is 64 jaar geworden. Het weer vrij helder en behalve vlak aan de kust een temperatuur van enkele graden onder nul. Vanochtend eerst wat zon, een graad of drie, later toenemende bewolking met smiddags regen en dan wordt het een graad of zes.